Yeah. Amsterdamse grachten heb ik heel mijn hart voor altijd verpand. Amsterdam vult mijn gedachten als de mooiste stad in ons land. Al die Amsterdamse mensen, al die lichtjes avonds laat op het plein. Niemand kan zich beter wensen dan een Amsterdammer te zijn. Er staat een huis aan de gracht in Oud-Amsterdam. Waar ik als jochie van acht bij grootmoeder kwam. Nu zit een vreemde meneer in het kamertje voor. En ook die heerlijke zolder werd tot kantoor. de bomen dromen, hoog boven het verkeer en over het water gaat er een bootje net als wel Aan de Amsterdamse grachten heb ik heel mijn hart voor altijd verpand. Amsterdam vult mijn gedachten als de mooiste stad in ons land. Al die Amsterdamse mensen, al die lichtjes avonds laat op het plein. Niemand kan zich beter wensen dan een Amsterdammer te zijn. Amsterdamse mensen, al die lichtjes avonds laat op het plein. Niemand kan zich beter wensen dan een Amsterdammer te zijn.